Levi van Eck met het NOS-journaal. Er moeten snel maatregelen worden genomen om een tekort aan drinkwater in 2030 te voorkomen. Dat schrijft het RIVM in een nieuw rapport. De vraag naar drinkwater neemt de komende jaren toe, onder meer door warmere zomers door klimaatverandering. Juist dan is er minder beschikbaar. Het RIVM adviseert daarom om grotere watervoorraden aan te leggen. Ook moeten er alternatieve waterbronnen worden ontwikkeld... zoals de winning van drinkwater uit rioolwater. Verder zegt het RIVM dat huishoudens en de industrie zuiniger moeten omgaan met drinkwater. In Finland zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberaal-conservatieve coalitiepartij. Daarna volgt de radicaal-rechtse partij de Finnen. dat betekent een nederlaag voor premier Sanna Marin. Haar sociaal-democratische partij wordt de derde partij van Finland. Ze heeft haar verlies al toegegeven. Veel meer turnsters dan gedacht komen in aanmerking voor compensatie vanwege wangedrag door trainers. Dat blijkt uit een rapport dat de krant Trouw heeft ingezien. In plaats van 100 hebben 166 vrouwen recht op een tegemoetkoming... omdat ze slachtoffer waren van lichamelijk of psychisch geweld. Daarmee kost de regeling van sportkoepel NOC-NSF ruim 3 ton meer dan verwacht. Door een aanrijding met een tram is in Den Haag een fietser van 19 om het leven gekomen. De man wilde bij een kruispunt oversteken op de laan van Wateringse Veld... toen hij werd geschept. Hij overleed ter plekke. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In Parijs worden elektrische huurstepjes binnenkort verboden. Inwoners hebben in een bindend referendum voor zo'n verbod gestemd. In Parijs zijn 15.000 elektrische huurstepjes. Ze worden veel gebruikt, maar er gebeuren ook veel ongelukken mee. Ook vinden veel inwoners dat de stepjes in de weg staan. Het weer, de dag begint koud, maar al vrij snel gaat de zon schijnen. Het wordt vanmiddag maximaal 10 graden.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 Zo moeten er grotere watervoorraden worden aangelegd. Bij de parlementsverkiezingen in Finland heeft de Sociaal-Democratische Partij van premier Sanna Marin zeer waarschijnlijk verloren. De liberaal-conservatieve coalitiepartij is de grootste geworden, op de voet gevolgd door de radicaal-rechtse partij De Finnen. In Den Haag is gisteravond een 19-jarige fietser om het leven gekomen... na een aanrijding met een tram. De man stak bij een kruispunt over en werd toen geschept door de tram. Het weer, eerst koud, later meer zon en maximaal 10 graden.